Levi van Eck met het NOS-journaal. De sportvakantie. Aan het begin van deze eeuw ging 1,1 miljoen Nederlanders naar de sneeuw. In 2016 waren dat er 866.000. Dat is een daling van zo'n 20 meldt het CBS. Wat verder opvalt is dat skiën minder populair wordt... terwijl wandelen juist meer in trek raakt. Een belangrijke reden waarom mensen minder op wintersportvakantie gaan... is mogelijk de prijs. Een wintersportvakantie is nog altijd duurder dan een zonvakantie. De Britse zanger en gitarist Eddie Amu is overleden. Amu was prominent lid van de soulformatie The Real Thing. De band scoorde, met, in de jaren 70 hits met You To Me Are Everything... en Can't Get By Without You. Amu was een van de zangers van The Real Thing. Daarnaast schreef hij veel nummers. In verband met het overlijden van Amu zijn alle optredens in maart geannuleerd. Daarna gaan de overgebleven leden verder met hun tournee. Eddie Amou is 74 jaar geworden. De EU wil dat er per direct een wapenstilstand ingaat in de streek rond Oost-Ghouta in Syrië. Ook moet er humanitaire hulp in het gebied worden toegelaten. Aanhoudende bombardementen en beschietingen hebben de afgelopen dagen het leven gekost aan 400 mensen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Er is onrust ontstaan onder het korps commandotroepen... na verklaringen van commando Marco Kroon... over het doden van een Afghaan in 2007. Het tv-programma Nieuwsuur zegt dat uit de verklaringen ook zou blijken... dat er een bepaald veiligheidsrisico is... in een gebied waar Nederland nu op missie is. Minister Bijleveld heeft Nieuwsuur gevraagd... daar geen informatie over te verstrekken. En gezegd dat een deel van de informatie staatsgeheim is.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 pretend I can always leave. Free to go. much at all. Van ZFM.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 sheets smell like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 重复。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 forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain. usted